Levi van Eck met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben vannacht in de Turkse havenstad Izmir... een man van 70 levend onder het puin vandaan gehaald... na de aardbeving van vrijdag. Het dodental is opgelopen tot zeker 43 en er raakten 900 mensen gewond. Izmir werd zwaar getroffen door de beving, die een kracht van 6,7 had. In negen ingestorte gebouwen gaat de zoekactie naar overlevenden nog altijd door. Bij de reddingsoperatie worden 5700 hulpverleners ingezet. De orkaan Goni is aan land gekomen op de Filipijnen... met windstoten tot 290 km per uur en veel regenval. De orkaan is van de hoogste categorie en de zwaarste van dit jaar. Volgens de autoriteiten zijn er zeker vier doden gevallen... en kampen delen van het land met stroomuitval. Verder is er veel schade en zijn er op verschillende plaatsen overstromingen. Goni kwam aan land op het eiland Luzon en trekt waarschijnlijk ook richting hoofdstad Manila... Naar schatting krijgen 19 tot 31 miljoen mensen last van de orkaan. De politie heeft vannacht weer meerdere illegale feesten beëindigd. In Zuid-Limburg waren 100 tot 150 mensen bij elkaar in de bossen bij Geul. De politie vond hierna een melding. Omdat het feest zo groot was, is de mobiele eenheid erbij gehaald. Ongeveer 100 feestvierders hebben een bekeuring gekregen... en er zijn 11 mensen aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. In het dorp Halfweg bij Amsterdam vond de politie 70 mensen in een vakantiehuisje voor 8 personen. Ze hielden er een Halloweenfeest. Een automobilist is in Didam in Gelderland op een woonhuis ingereden. De pui is daarbij vernield. De brandweer moest het huis stutten vanwege instortingsgevaar. Er is niemand gewond geraakt. Volgens de politie was de bestuurder van de auto niet onder invloed. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het weer vandaag is het overwegend bewolkt en soms valt er wat regen. Het waait flink en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen een stuk zachter. In het zuidoosten kan het 20 graden worden. Wel staat er veel wind en valt er soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam het verkeer op de N200.